Freddy van met het NOS-journaal. Twee van de drie honen in Rotterdam hebben met het ministerie van Onderwijs een schikking getroffen van 4800 euro per persoon. Het ministerie eiste aanvankelijk 86.000 euro schadevergoeding van de drie. De derde, die niet akkoord gaat met de schikking, moet alsnog voor de rechter verschijnen. In het voorjaar van 2013 stal een aantal leerlingen van de school 27 landelijke eindexamens. Die werden verspreid door het land verkocht. Duizenden scholieren moesten door de fraude opnieuw examen Frans doen. De gemaakte kosten wilde het ministerie verhalen op de hoofddaders. In de rechtszaak over de fraude werden de drie al eerder veroordeeld tot een maand gevangenisstraf en werkstraffen van 170 uur. ASML bevestigt dat zijn ICT-systeem korte tijd gehackt is geweest. De Nederlandse chipmachinefabrikant schrijft dat niet bekend is wie er achter de inbraak zit. Volgens bronnen van de NOS zouden het Chinezen zijn. Volgens ASML is er geen bewijs dat er geheime informatie van ASML, klanten of leveranciers is gestolen. Het Gelderse PVV-statenlid Marjolein Faber is niet van plan haar functie bij de provincie neer te leggen. Dat zei ze bij het NPO Radio 1 lijsttrekkersdebat van de NOS. Ze voegde eraan toe dat ze volgens haar niet kan worden weggestemd. Faber herhaalde dat zij de rekening van het IT-bedrijf van haar zoon uit eigen zak gaat betalen en daarmee is voor haar de kous af. Er wordt gediscussieerd over Fabers positie sinds gisteren bekend werd dat Faber haar zoon inhuurde voor partijwerk. In de eredivisie hebben Feyenoord en FC Utrecht gelijk gespeeld. Het bleef in Utrecht 0-0. Ook FC Groningen-ADO Den Haag werd gelijk 1-1. En eerder vanmiddag won Excelsior in Rotterdam met 3-0 van SC Heerenveen. De wedstrijd tussen PSV en Ajax is om kwart voor vijf begonnen. Het weer, het blijft flink waaien. Vanavond buien met kans op onweer en zware windstoten. Temperatuur vannacht 2 tot 5 graden.